Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De vakbonden hebben de gesprekken over een nieuwe CAO in het voortgezet onderwijs afgebroken en willen actie gaan voeren. De bonden eisten een loonsverhoging van 3,5 en vermindering van de werkdruk door leraren minder uren voor de klas te laten staan. De werkgevers wilden niet verder gaan dan een structurele loonsverhoging van ruim 2,3 zegt het CNV. Bovendien zouden de werkgevers te weinig willen doen om de werkdruk te verminderen. Minister Grapperhaus is het niet eens met politiebond NPB... die zegt dat Nederland een narcostaat dreigt te worden. Volgens de bond is de recherche overbelast... en worden drugscriminelen daardoor vaak ongemoeid gelaten. Volgens Grapperhaus wordt de drugshandel juist succesvol bestreden. Hij is het wel met de politiebond eens dat de capaciteit van de recherche moet worden uitgebreid. De president van de Centrale Bank van Letland weigert op te stappen... ondanks oproepen daartoe uit de Letse politiek. De bankpresident werd zaterdag aangehouden op verdenking van corruptie. Gisteren kwam die weer vrij. Hij wordt in verband gebracht met smeergeld en witwassen. De bankpresident kan niet worden afgezet omdat de Letse centrale bank onafhankelijk is. In Rotterdam is bij werkzaamheden een hijskraan door het dak van studentenvereniging Laurentius gevallen. De 60 meter lange kraan leunt op het dak van het gebouw. De kans dat hij het gebouw nog verder beschadigt is klein, zegt de brandweer. Er waren geen mensen binnen. Het bestuur van Laurentius was bij de uitvaartdienst van oud-premier Lubbers, die erelid was van de vereniging. De regering mag besluiten dat er geen referendum kan worden gehouden over de afschaffing van het referendum. Dat zegt de Raad van State. Vorige week werd een debat hierover geschorst omdat de Kamer uitleg wilde van de Raad van State. Die zegt nu dat het kabinet juridisch gelijk heeft, maar spreekt zich niet uit over de politieke kant van de zaak. Vanavond gaat het debat in de Tweede Kamer verder. Het weer, vanavond en vannacht ligt de vorst. Morgen in het hele land flinke periode met zon. Het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad verloopt normaal. Vooral rond Utrecht en Rotterdam is het wat drukker. Dit zijn de files die eruit uitspringen. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Utrecht. Drie kwartier vertraging. Daar zijn ze ook aan het doseren in de tunnel. Het is extra druk op de A2 vanwege de problemen op de A12 en de A27. Op de A12 Utrecht-Den Haag staat een kapotte vrachtwagen. Tussen het Lunette en het Oude Rijn is het daardoor vastgelopen. Op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen het Prins Klausplein en Delft 20 minuten vertraging na een ongeluk. En op de alternatieve route via de A4 Den Haag-Rotterdam is het eigenlijk weinig beter. Tussen Rijswijk en het Ketelplein rijdt het ook eh, stapvoets. De A15 springt eruit, Rotterdam-Gorkum, tussen Hendekido Ambracht en Sliedrecht-Oost, 20 minuten erbij. De a 20 groep van Holland-Gouda tussen Schiedam en het Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En de A27 dus Almere-Utrecht-Breda.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 So I stopped to find out what was going on. How does it feel when you got no food? Cause the spirit of Jah, you know he leads you How on. Does it feel when you got no food? There was a ring of jets and the session was there.